Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Na Griekenland en Ierland heeft nu ook Portugal bij de Europese Unie aangeklopt voor noodsteun. Lissabon kan niet anders omdat het steeds meer rente moet betalen op staatsleningen. Dat eind vorige maand het parlement tegen zware bezuinigingen stemde en de regering daarop haar ontslag aanbood, heeft de situatie alleen maar verergerd. Deskundigen denken dat Portugal zo'n 80 miljard euro nodig heeft. In het Europese reddingsfonds zit zo'n 250 miljard het aanvaarden van noodhulp betekent wel dat Portugal heel zwaar zal moeten bezuinigen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft toegezegd het Portugese verzoek zo snel mogelijk te behandelen. De kwestie staat bovenaan de agenda van een top van de Europese ministers van Financiën morgen en zaterdag in Budapest. In Amsterdam rijden vandaag tussen 10 uur s ochtends en 2 uur s middags geen trams, bussen en metro's. De actie is een protest tegen de 120 miljoen euro aan voorgenomen bezuinigingen op het openbaar vervoer in de grote steden. Om dat bedrag te halen wil minister Schultz van Haag het OV daar aanbesteden. De bezuinigingen betekenen, betekenen volgens de gemeentelijke vervoerbedrijven dat er over drie jaar 40% minder trams, bussen en metro's zullen rijden. De actie in Amsterdam krijgt een vervolg in Rotterdam en Den Haag, respectievelijk op 12 en 20 april. Als de minister niet toegeeft, zullen de vakbonden steeds hardere acties gaan voeren. Werknemers in de metaalsector gaan er de komende twee jaar 4,45% op vooruit. Dat is gisteravond afgesproken door werkgevers en vakbonden. De loonsverhoging is onderdeel van een nieuwe CAO. Daarin zijn ook afspraken opgenomen om meer jongeren, waarjongers en 45-plussers aan te trekken. Werkgevers die langdurig omzetverlies lijden kunnen de loonsverhoging vier maanden uitstellen. De nieuwe CAO voor de metaalsector geldt voor ruim 330.000 werknemers bij meer dan 30.000 bedrijven.